Zes uur. Lot met het NOS Journaal. Kinderen op islamitische basisscholen leren dat meisjes en jongens bij elkaar uit de buurt moeten blijven... en elkaar niet mogen aankijken en dat Allah homoseksualiteit bestraft. Dat staat in een boek over seksuele voorlichting dat 44 islamitische basisscholen gebruiken. Dat melden NRC en Nieuwsuur. Docenten krijgen er wel wat handleiding bij met wat nuances. Het COC, de Belangenvereniging voor Homo's en Lesbiennes, noemt de schoolboeken onacceptabel. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen van minister Slop voor media. Dat betekent dat de publieke zenders tot 8 uur s'avonds reclamevrij worden... en dat NPO 3 voor een groot deel gevuld zal worden door de regionale omroepen. De oppositie staat niet achter de plannen. Linkse partijen maken zich zorgen over de financiële gevolgen voor de omroepen... en de PVV en Forum voor Democratie vinden juist dat er veel harder moet worden bezuinigd. Mensen vinden het over het algemeen prima als de politie in stadcentra apparatuur gebruikt om iemand te volgen en te identificeren, maar niet als dat in hun eigen woonwijk gebeurt. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek in opdracht van de politie. Steeds vaker worden slimme camera's en microfoons ingezet voor de identificatie van daders en wordt er gekeken waar iemand was via het wifi-signaal. Uit interviews met 50 burgers blijkt dat ze daar begrip voor hebben, maar dat ze niet het gevoel willen krijgen dat ze continu bekeken worden. En multinationals moeten vanaf 2021 meer winstbelasting gaan betalen. Nu hebben grote internationale bedrijven zoveel aftrekposten... dat er nauwelijks belasting overblijft. Maar de regels gaan op de schop. En dat levert het kabinet naar schatting zo'n 250 miljoen euro op. En dat geld wordt waarschijnlijk gebruikt voor lastenverlichting. En het weer vanavond verspreidt over het land nog wat motregen. In het noorden lokaal dichte mist en het koelt af tot een graad of 9. Morgen begint in het zuidoosten bewolkt met wat motregen. Later is het wisselen bewolkt met ruimte voor de zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds veel lange files in de regio en het lijkt er ook nog steeds niet op dat die korter worden. Door het slechte weer zijn de dagelijkse files namelijk langer dan anders. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar heb je een kwartier vertraging voor knopende de Nieuwe Meer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat het vast tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Daar heb je 20 minuten vertraging. Verder is het druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar heb je 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A9 Alkmaar richting Diemen nog eens 20 minuten vertraging tussen Badhoevedorp en afrit AMC. Dan is het druk bij Amsterdam op de Ring Amsterdam bij knooppunt Koenplein. Daar heb je 10 minuten vertraging. En op de N200 Amsterdam richting Halfweg staat het vast. Tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg ook 10 minuten tijdverlies.